uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het WK voetbal zijn de Nederlandse voetbalvrouwen uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1 na verlenging. Hoewel Spanje in de reguliere speeltijd de meeste kansen kreeg... duurde het tot de 81ste minuut voordat het eerste doelpunt viel. Spanje scoorde uit een penalty. Die werd toegekend na een hensbal van Stefanie van der Gracht. Tien minuten later, in de blessuretijd, maakte van der Gracht die fout goed... door de gelijkmaker te scoren, waarna een verlenging nodig was. Linet Berenstein miste twee grote kansen, waarna Spanje de 2-1 maakte. De speciaal aanklager in Washington wil dat de strafzaak tegen oud-president Trump op 2 januari begint. Dat schrijft hij in een verzoek aan de federale rechter. Trump is onder meer aangeklaagd voor zijn pogingen om illegaal aan de macht te blijven. Trump zegt dat de datum van 2 januari zo is gekozen dat hij erdoor wordt benadeeld bij de republikeinse voorverkiezingen. Partijvoorzitter Hans Huibers van het CDA stapt op. Hij lag onder vuur vanwege de procedure voor een nieuwe lijsttrekker. Zo zegt de CDA-prominent Mona Keizer haar lidmaatschap op. Huibers spreekt van halve en hele onwaarheden... en zegt dat hij in zo'n omgeving niet meer wil werken. Maandag maakt het CDA bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Rusland heeft vannacht een raket gelanceerd die een sonde naar de maan moet brengen. Het is de eerste maanmissie van het land sinds 1976. De Luna 25 moet over een kleine twee weken op de maan landen. De Russen hopen met deze missie meer te weten te komen over het Zuidpoolgebied van de maan. Dat is mogelijk een geschikte plek voor een ruimtestation. Het weer, zonnig en warm. De temperatuur ligt tussen de 25 en 28 graden. In de loop van de dag wel meer wolken. En in het oosten kan dan lokaal een bui vallen.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 Op het WK voetbal zijn de Nederlandse voetbalvrouwen uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1 na verlenging. Het enige Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Stefanie van der Gracht. De speciaal aanklager in Washington wil dat de strafzaak tegen oud-president Trump op 2 januari begint. Vlak voordat de voorverkiezingen beginnen. Volgens Trump wil de aanklager hem zo dwars zitten. Partijvoorzitter Hans Huibers van het CDA stapt op. Hij is de kritiek op hem zat en zegt dat hij in zo'n omgeving niet meer wil werken.